Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg... wordt ook gekeken of de politie steken heeft laten vallen. Duitse media schrijven dat een politieauto niet op de afgesproken plek stond... bij de ingang van de kerstmarkt. Die auto had als blokkade moeten dienen... maar stond op het moment van de aanslag op een taxiparkeerplaats. Drie andere politieauto's stonden wel op de goede plek. Er wordt ook gekeken naar het veiligheidsplan van de kerstmarkt. Als er fouten zijn gemaakt, kunnen betrokkenen strafrechtelijk worden vervolgd. Op een industrieterrein in Bergen op Zoom woedt een grote brand bij een bandenopslag. De autobanden liggen in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer is met zo'n 10 wagens ter plekke en probeert te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. In de Syrische stad Homs is een avondklok ingesteld vanwege demonstraties van minderheden. Ook in een aantal andere steden in Syrië zijn mensen de straat op gegaan. Aanleiding voor de demonstraties zou een video zijn van een Alawitisch heiligdom dat in brand is gezet. Door de video zijn minderheden, zoals Shiiten en Alawieten, bang dat de nieuwe regering de beloftes over religieuze tolerantie niet nakomt. Volgens de regering gaat het om een oude video die nu verspreid wordt om geweld uit te lokken. In het Gelderse Laag Keppel is in de Oude IJssel het lichaam van een 20-jarige Poolse man gevonden. De man werd al ongeveer een maand vermist. Eerder werd al zijn telefoon gevonden bij een brug over de rivier. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.